Door Almegens met het NOS-journaal. De Britse minister van Financiën, Hammond, spreekt tegen dat ministers een coup voorbereiden om premier May aan de kant te zetten. Het aanstellen van een nieuwe leider is niet de manier om de brexit-crisis op te lossen, zei hij in gesprek met Sky News. Hammond verdedigde opnieuw de brexit-overeenkomst die eind vorig jaar met de Europese Unie werd gesloten, ook al is die volgens hem niet volmaakt. Mocht de deal van May deze week bij een stemming in het Lagerhuis opnieuw worden verworpen, dan moet het parlement volgens Hammond duidelijk maken wat het wel wil. In Oud-Vosmeer in Zeeland zijn 30 vaten met mogelijk drugsafval gevonden. Een paar van de vaten lekken. De politie onderzoekt wat er in de tonnen zit... maar vermoedelijk gaat het om afval uit een ecstasy-laboratorium. Het waterschap gaat de vaten opruimen. Gisteren werd bekend dat het aantal dumpingen van drugsafval... de laatste jaren flink is toegenomen. Vorig jaar werd bijna 300 keer drugsafval gevonden. Een jaar ervoor was dat nog ruim 200 keer. Op een parkeerplaats in Tilburg-Noord zijn vannacht vier auto's uitgebrand. Twee auto's raakten zwaar beschadigd door de vlammen. De wagens stonden geparkeerd voor een flatgebouw. Politie in Tilburg doet onderzoek en gaat uit van brandstichting. Fabio Aru rijdt dit jaar niet mee in de ronde van Italië. De renner moet worden geopereerd aan een bloedvat in zijn heup... waardoor hij vier maanden uit roulatie is. Hij presteerde al een tijdje onder zijn niveau in Parijs-Nice... moest hij in de derde etappe opgeven. Arou gold als een van de concurrenten voor Tom Dumoulin. Vier jaar geleden won hij de Ronde van Spanje en werd hij tweede in de Giro d'Italia. Het weer veel zon, tot de avond droog, 9 tot 12 graden vanmiddag. Vannacht raakt het overal bewolkt, valt er van tijd tot tijd regen bij 2 tot 6 graden. Morgen is het dan wisselend bewolkt, waait het stevig... en vallen er vooral in het oosten van het land buien...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 Ja, toen was de liefde daar. Sterk is de liefde, tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozen, de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon kussen bij de vleet. Kreeg de nozen van de non, kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jansen sloeg hem gade door de ruit. Ze wist niet wat ze zag en haar ogen puilden uit. Ja, haar ogen puilden uit zeker heer Pieterman keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven de liefde, zei Pieterman galant. Maar juffrouw Jansen die belde naar de krant. Ja, die belde naar de krant. Maar daar dacht ieder dat ze het maar verzon. Dus ging ze naar de kapelaan en verklikte daar de non. En verklikte daar de non. Dat, zei de kapelaan, is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk. Dan belazert hij de kerk dankzij juffrouw Jansen en de kapelaan maakte de politie er een einde aan. Ja, er kwam een einde aan. Want ze liepen namelijk zomaar op het gras. En de politie zei dat dat verboden was, dat het gras verboden was. De non en de nozem, die gingen op de bon een schop kreeg de nozem, de zenuwen de non.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 We don't know what's good for us, cause if we did, we might not do it. Who knows where our limits lie? We won't discover till we push it. I should just walk away. escapes me, but I should call it a day and make my way. Oh, it grips me, cause the devil's got my arms and it pulls me back into the night. But I should just walk away. a time till we feel and wash my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. I would rather forget. Wash my memory clean. Wash my memory clean. I would rather forget. Would rather forget. Wash my memory clean. Cause the devil's got my eyes. ZFM. ZFM. I shake, roll away in the dirt under me, yeah.